Vijf uur. Dit is Renate Evers met het... Ongeveer de helft van de bedrijven is niet van plan mensen met een beperking in dienst te nemen. Ze zeggen bijvoorbeeld dat er geen geschikte functies zijn, dat er sowieso geen nieuwe medewerkers nodig zijn of dat er te weinig capaciteit is om nieuwe medewerkers met een beperking goed te begeleiden. Dat staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau over de arbeidsmarkt. Werkgevers kennen ook vaak de regelingen niet die er zijn voor deze doelgroep, zoals loonkostensubsidie of de no no regeling bij ziekte. Eerder heeft het kabinet afgesproken dat er over een kleine tien jaar in totaal 125.000 banen voor gehandicapten extra moeten zijn. Nooit eerder waren er zoveel banen in de uitzendbranche, blijkt uit onderzoek van het CBS. Er zijn nu meer dan 700.000 uitzendkrachten, gedetacheerden en payrollers. Tijdens het dieptepunt van de crisis in 2010 waren dat er bijna 200.000 minder. Maar ook toen waren het er al meer dan in de jaren 90. De grote groei komt vooral door de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Tegenwoordig werkt iets meer dan een kwart van de werknemers met een flexibel contract. En van die groep is 15% uitzendkracht. Vergeleken met andere Europese landen werken hier veel mensen op uitzendbasis. Singapore zet een rem op de groei van het aantal auto's in het land. Vanaf februari mogen er geen auto's of motoren meer bijkomen. Volgens de regering dreigt het land dicht te slimmen en is het niet meer mogelijk om meer wegen aan te leggen. Een oude auto of motor mag nog wel worden ingeruild voor een nieuwe, maar de eigenaar moet er dan voor zorgen dat de oude uit het land verdwijnt. Singapore is een van de dichtstbevolkste landen ter wereld. Het weer bewolkt en eerste regen.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 I've been waiting for you after the judgment day. Cause you're what's love. You're gonna leave. op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS